Het is niet duidelijk wat er precies aan de hand is. Leerlingen zeggen tegen Omroep Friesland dat het gaat om een bommelding. De leerlingen zijn naar huis gestuurd. In de West-Franse stad Nantes zijn gisteravond en vannacht rellen uitgebroken. Dat gebeurde nadat de Franse politie een man had neergeschoten die bij een controle inreed op een agent. De man van 22 overleed later in het ziekenhuis. In drie wijken in Nantes braken daarna ongeregeldheden uit. Jongeren gooiden met molotovcocktails en staken auto's in brand. Er werd ook brand gesticht in een winkelcentrum. De jongeren zeggen dat de automobilist werd neergeschoten... zonder dat er een waarschuwingsschot was gelost. Of bij de rellen in Nantes gewonden zijn gevallen is onduidelijk. Ook over aanhoudingen is nog niets bekend. Ecuador heeft België om uitlevering gevraagd van oud-president Rafael Correa. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de ontvoering van een parlementslid in 2012. Correa woont al ruim een jaar in België. Volgens de rechter in Ecuador moet hij zich geregeld melden in de hoofdstad Quito, maar de oud-president weigert dat te doen. In plaats daarvan gaat hij naar het consulaat in Brussel. Correa zegt dat hij niets te maken heeft met de ontvoering. Volgens hem is de huidige president van Ecuador bezig met een lastercampagne. Tientallen bekende kledingmerken en winkels moeten de komende tijd openheid geven over misstanden in de fabrieken waar ze hun spullen laten maken. De merken hebben zich daartoe zelf verplicht na de ramp in een kledingfabriek in Bangladesh. De kledingmerken als We, Steps en CNA krijgen een jaar de tijd om de problemen te melden, bijvoorbeeld via hun website. Het weer, veel zon, maar in het noorden en zuiden wat bewolking. In Limburg later kans op een regen- of onweersbui.